Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Twee Nederlandse tandem door Argentinië reisden zijn bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Op een weg in het midden van het land werden ze geschept door een vrachtauto. De 29-jarige chauffeur is gearresteerd. Volgens de trucker staken de vrouwen plotseling de weg over. De politie houdt het voor mogelijk dat ze door de wind de weg op zijn geblazen, maar sluiten ook niet uit dat de chauffeur in slaap is gevallen. De twee vrouwen van 45 en 48 maakten sinds 19 december een fietstocht van acht weken door Argentinië. Eerder reden ze op hun oranje tandem door Azië, Australië en de VS. In Kerkrade is een ongeluk gebeurd in een aluminiumgieterij. Een oven met 6 ton vloeibaar en gloeiend heet aluminium kantelde. Metaal vloeide uit over de vloer en veroorzaakte brandjes in het pand. De 15 werknemers van het bedrijf uit Kerkrade konden op tijd wegkomen en raakten niet gewond. De brandjes zijn inmiddels geblust en volgens de brandweer was er geen gevaar voor omwonenden. In de Drentse plaats Nieuw-Dordrecht is de brandweer uitgerukt voor een gezin dat was weggezakt in modder. Een stel en hun dochter van tien kwamen tijdens het wandelen op een verregende akker vast te zitten. De moeder kon zichzelf bevrijden, de andere twee lukte dat niet. Meisje zat vast tot vlak onder haar oksels. De brandweer kon de twee uit de modder trekken. Het gezin is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. De regering in Jemen heeft ingestemd met een wet die president Saleh en iedereen die onder hem heeft gewerkt onschendbaarheid geeft. De wet geldt voor de hele periode van 33 jaar dat Saleh aan de macht is. Saleh ging in november na maanden van volksprotesten akkoord met een machtsoverdracht in ruil voor immuniteit, maar dat moest nog worden uitgewerkt. Dan het weer. Vannacht is het bewolkt, plaatselijk wat regen. Temperatuur daalt naar 3 tot 6 graden. Ook komende dag bewolkt met af en toe wat lichte regen of motregen.